Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal natuurbranden is opvallend hoog. De brandweer bestreed er dit jaar tot nu toe 166. Dat zijn er bijna net zoveel als heel vorig jaar... blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Het is op veel plaatsen kurkdroog. Deze week nog was er een grote brand op de Ginkelse Heide... door een oefening van Defensie. Vanmiddag ging bij Ridderkerk een stuk natuur in vlammen op... waarschijnlijk door brandstichting. Bij een grote rit voor wielentoeristen in Vlaanderen is een Nederlander overleden. Hij werd onwel op de Taaienberg. Bij een andere beklimming overleed een Fransman. Een derde deelnemer, die onwel was geworden, werd met succes gereanimeerd. Aan de rit op het parcours waar morgen de Ronde van Vlaanderen wordt verreden... nemen er bijna 15.000 mensen mee. Oud-NOS-journaalpresentator Harmen Season is overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Season werkte in de jaren 60 als DJ bij Radio Veronica. In 1969 kwam hij bij de NOS. In de decennia daarna groeide hij uit tot een van de bekendste televisienieuwslezers van Nederland. Siesen stond bekend om zijn rustige presentatiestijl. Ook was hij verslaggever. En na een kort uitstapje naar TV10 keerde Siesen in 1989 terug naar de NOS. Daar presenteerde hij tot september 2002 tv-journaals. Vervolgens was hij jarenlang te zien als presentator van de Nationale Nieuwsquiz bij de NCRV. Harme Siesen was 84 jaar. Op het ATP-tennistoernooi in Marrakesh heeft Ellen Griekspoor de finale bereikt. In de halve finales versloeg hij de Pool Camille Maigzak. Morgen kan Griekspoor zijn derde toernooizegen boeken. Dan speelt hij tegen de Italiaan Luciano Darderi.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 Uh -huh put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the east side run this mother for ya. Do my south side run this mother for ya. And them haters ain't hit no, ain't talking about her.